Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Zware onweersbuien in Tirol hebben op verschillende plekken tot overstromingen en modderstromen geleid. Volgens lokale media zijn verschillende wegen afgesloten, onder meer door aardverschuivingen. Meerdere auto's zouden zijn weggespoeld. Over slachtoffers is niets bekend. Deze zomer heeft het zuiden van Oostenrijk meermaals te maken gehad met noodweer en modderstromen. In Nigeria zijn zeker twintig studenten ontvoerd. Ze waren onderweg naar een conferentie in het zuiden van het land... toen ze werden aangevallen door een groep gewapende mannen. De politie heeft niet bekendgemaakt waar de studenten zijn... en welke groepering achter de ontvoering zit. In Nigeria worden vaker mensen ontvoerd. Bendes hebben een verdienmodel gevonden in het eisen van losgeld. In Libanon zijn zes mensen gedood door een Israëlische aanval. Dat melden Libanese autoriteiten. Het gebeurde bij een wooncomplex in het zuiden van het land. Er zouden drie gewonden zijn. In het zuiden van Libanon zijn al langere tijd beschietingen tussen Israël en Hezbollah. De politie heeft een man opgepakt die werd gezocht voor het belagen van vrouwen in Utrecht. Hij werd gevonden in Maastricht. De politie publiceerde donderdag een foto van hem. De afgelopen tijd zou hij twee vrouwen s'nachts van hun fiets hebben getrokken bij een viaduct in Utrecht. De verdachte was eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf. De auto waarin hij reed werd gevonden in Roermond. De man, de man zelf is opgepakt in de buurt van het treinstation in Maastricht. De brandweer heeft een grote brand in Alkmaar onder controle. Het vuur ontstond in een winkelcentrum. De politie heeft twee tienermeisjes opgepakt. Zij worden verdacht van betrokkenheid. Ze werden eerder gezien bij een andere brand, ook in Alkmaar. Het weer, het is een graad of 14. De komende ochtend in het zuidoosten nog regen, maar verder is het droog en schijnt de zon. Het wordt vandaag 23 tot 25 graden.